Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Turkije heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land beschuldigt Israël van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza. Turkije heeft ook tegen 36 andere Israëliërs arrestatiebevelen uitgevaardigd. Onder meer tegen de minister van Defensie, Katz. Turkije is al langer kritisch op Israël. Wat Turkije nu doet is vooral symbolisch. Het is onwaarschijnlijk dat politici uit Israël binnenkort het land bezoeken. Het internationaal strafhof vaardigde eerder ook al een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu. Turkije is zelf geen lid van het strafhof. Bij een bedrijf in Drogeham in Friesland worden 120.000 kippen gedood. Er is vogelgriep gevonden. Door de dieren te doden moet het verspreiden van het virus worden tegengegaan. Vogelgriep wordt op steeds meer plekken in het land gevonden. Sinds oktober geldt er een ophokplicht voor vogels en pluimvee. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is zeer bezorgd over de uitspraken van demissionair minister Rijkaard van Binnenlandse Zaken. De minister had niet zo moeite met de tweets van Geert Wilders. Die suggereerde dat er geschommeld was met de stembiljetten van de verkiezingen. De voorzitter van de VNG vindt dat Rijkaard de ernst van de tweets had moeten inzien. Shein, de Chinese webshop met goedkope spullen, blijft in Frankrijk in de lucht. De premier zei eerder, dat, eh, eerder deze week dat hij de site wilde verbieden... nadat er kindersekspoppen en wapens te koop werden aangeboden. Die zijn inmiddels verwijderd. Frankrijk zegt dat de webwinkel onder streng toezicht blijft staan. Het weer op veel plaatsen kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 5.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 Mama says, girl, in this big world, it's a mad world. All of my friends always happen. You're a bad thing. I've been lonely. They turn to me, they ask me, girl, don't you think it's a I'm Um, the offenders of the dollar eagle said, What you doing, man?